Robert Baltus met het NOS Journaal. Nederland trekt nog eens 7,5 miljoen euro uit... voor de berging van een olietanker die voor de kust van Jemen ligt. In mei maakte het kabinet dat bedrag ook al vrij. De verroeste olietanker drijft al jaren onbemand in zee... en heeft ruim een miljoen vaten aan olie aan boord. Door de oorlog in Jemen is de tanker in zeer slechte staat... en de vrees bestaat dat de olie in de Rode Zee lekt. Mensenrechtenactivisten zijn boos over de Britse uitnodiging aan de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman voor het afscheid van koningin Elisabeth. Hij komt morgen aan in Londen, maar of hij maandag ook bij de uitvaartdienst is, is niet bekend. Tot dit jaar werd kroonprins Mohammed door het Westen geboycott... omdat hij toestemming zou hebben gegeven voor de moord op journalist Jamal Khashoggi in 2018. Voetbalhooligans en andere anti-LHBTI-activisten... hebben de Pride Mars in de Servische hoofdstad Belgrado proberen te verstoren. Ze riepen leuzen als dood aan de homo's en bekogelde agenten. Eerder deze week verbood de politie de Pride Mars vanwege het risico op confrontaties met die ultrarechtse betogers. Uiteindelijk gaf de Servische premier toch toestemming. Duizenden mensen liepen mee. En zo'n 2000 mensen hebben meegedaan aan het Prinsjesdag-protest. De SP organiseerde de actie voorafgaand aan Prinsjesdag om te pleiten voor een noodplan om de gestegen kosten te drukken waar iedereen mee heeft te maken. SP-leider Lilian Marijnissen vindt de uitgelekte Prinsjesdagplannen van het kabinet om de koopkracht te verbeteren niet ver genoeg gaan. Voetbal. In de eredivisie waren vanavond vier wedstrijden. Sparta won thuis met 2-1 van FC Groningen. De wedstrijd Vitesse-FC Volendam eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. RKC Waalwijk won met 5-1 van Cambuur. In de eerste helft kregen twee spelers en de trainer van Cambuur een rode kaart. En de laatste wedstrijd van de avond was Fortuna tegen Excelsior. Het werd 1-0. Het weer. Vannacht verspreid over het land buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen opnieuw buien, maar tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt morgen maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort is zin in ZFM.